better sack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 De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling heeft de waterschappen opgeroepen de inname van IJsselmeerwater tot het strikt noodzakelijke te beperken. Botulisme, blauwalg en vissterfte nemen in de huidige omstandigheden snel toe. Binnenvaartschepen kunnen nog wel gewoon varen, maar ze kunnen minder lading meenemen omdat de waterstand zo laag is. In het presidentiële Élysée-paleis in Parijs is het kantoor doorzocht van de ontslagen lijfwacht van president Macron. Die had zich bij een demonstratie op 1 mei voorgedaan als ME-agent en gebruikte grof geweld tegen de demonstranten. Maandag is er een gerechtelijk onderzoek naar de man gestart. De zaak veroorzaakte een flinke deuk in het imago van Macron, die pas onder druk van de publiciteit besloot zijn lijfwacht te ontslaan. Een vrouw uit Almere is veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze haar partner wilde doden. Ze sloot hem op in de slaapkamer en stak het huis in brand. Van tevoren had ze de batterijen uit de rookmelders gehaald. De man liep tweede graads brandwonden op. De rechtbank zegt dat er sprake is van voorbedachte raden en dus van poging tot moord. De vrouw uit Almere was boos op de man omdat hij een affaire had. Een dierentuin in Cairo wordt ervan beschuldigd een ezel met zwarte verf te hebben bewerkt om hem voor zebra door te laten gaan. Op foto's is te zien hoe de verf is gaan vlekken. Bovendien zeggen deskundigen dat het dier veel te lange oren heeft voor een zebra. De dierentuin ontkent de fraude. Het weer, vanavond blijft het lang warm. Lokaal is kans op een onweersbui.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 Afraid.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 September song, summer lasted too long. Zandvoort, op 106.9 VFM. 美丽天堂。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 my world now. Because took me world